Raymond Seré met het NOS-journaal. De politie heeft vijf mensen opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij... in het centrum van Dronten eerder deze maand. De verdachten wonen in Lelystad en zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. Op 9 augustus werd in het centrum van Dronten een jongen van 17 doodgestoken bij een vechtpartij. De dader sloeg op de vlucht. De politie begon een onderzoek. Daarbij zijn veel getuigen gehoord en op verschillende plekken zijn huiszoekingen gedaan... Of de nu opgepakte verdachten ook de daders zijn, is niet bekendgemaakt. Op de A76 bij Heerlen is vannacht een man door een vrachtwagen doodgereden. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Duitsland, ter hoogte van een tankstation. Er werd daar aan de weg gewerkt. De politie zoekt nog uit waarom de man over de snelweg liep. De overheid eist ruim 2 ton subsidiegeld terug van de voormalige stichting van Henk Krol. Krol, de ex-voorman van 50PLUS, weigert te betalen en de stichting Vrienden van de Gaykrant is failliet. Het ministerie van Onderwijs heeft onderzoek laten verrichten naar de besteding van de 300.000 euro subsidie die de stichting tussen 2008 en 2011 ontving. Daaruit concludeert het departement dat van zo'n 200.000 euro niet duidelijk is waar het voor is gebruikt. De subsidie was toegekend om een digitale ontmoetingsplek voor homoseksuele jongeren op te zetten. Maar Krol zou 2 ton hebben gebruikt om rekeningen van zijn eigen bedrijven te betalen. Zo'n 12% van de Nederlandse vrachtwagens heeft een ernstig technisch defect. Blijkt uit onderzoek bij politiecontroles in Nederland en Vlaanderen. De vrachtwagens kampen onder meer met klapbanden en haperende remmen. Transportverzekeraar TVM maakt zich zorgen. De gebreken leiden tot ongevallen, waarbij doden vallen, zegt TVM. De verzekeraar vermoedt dat de problemen te maken hebben met de economische crisis. Mogelijk bezuinigen transportbedrijven te veel op onderhoud. Het weer in het noordwesten is het bewolkt, er trekken buien over en daar wordt het hooguit 16 graden. Buien breiden zich langzaam uit, maar bereiken pas vanavond Limburg en in het zuidoosten kan het daarom 19 graden worden.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 No. heart that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.